uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De benzinepartij niet zo laag geweest. Volgens een consumentenorganisatie duikt de adviesprijs voor benzine vandaag onder de 1,70 euro per liter. Ook de prijs voor diesel blijft dalen. Bij lokale en onbemande pompen kunnen automobilisten vaak nog goedkoper tanken. De oorzaak van de voordelige brandstof is de scherpe daling van de olieprijs van de afgelopen maanden. De achterban van de VVD legt zich neer bij de EU-naheffing van 642 miljoen euro. De poging van jongerenorganisatie JOVD om het betalen van de heffing tegen te houden is mislukt. Op het najaarscongres van de VVD diende er een motie in, maar die kreeg weinig steun. Op het congres werd Nelly Kroes tot erelid benoemd. Vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn is weer open voor publiek. Het park moest van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dicht... omdat vorige week op een pluimveebedrijf in de buurt vogelgriep was uitgebroken. In het park blijken tot nu toe geen vogels ziek te zijn geworden. Het Nederlandse voetbal krijgt waarschijnlijk weer een tweede divisie. De Verenigingsraad van het Amateurvoetbal heeft met ruime meerderheid ingestemd... met een nieuwe competitiestructuur vanaf het seizoen 2016-2017. Die tweede divisie moet zorgen voor een geleidelijke doorstroming tussen het amateurvoetbal en het profvoetbal. Onder meer door een verplichte promotie en degradatie. Volgende week wordt een definitief besluit genomen. De wedstrijd PSV Feyenoord wordt opnieuw verzet. Eigenlijk zou het duel dinsdag worden gespeeld, maar dan zijn er geen treinen om Feyenoord-fans naar Eindhoven te brengen. Maandag wordt overlegd wanneer de wedstrijd wordt ingehaald. De wedstrijd was al verplaatst van zondag naar dinsdag, omdat PSV vanwege een gestaakte Europa League-wedstrijd langer in Portugal moest blijven.